Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het torentje in Den Haag is en blijft de werkplek van premier Rutte. Hij werd gisteren flink aangevallen tijdens het debat over de gaswinning in Groningen. Er kwam zelfs een motie van wantrouwen. Als dit onder jouw verantwoordelijkheid gebeurd is... een hele provincie opgeofferd is voor de geldhonger van de staat... dan is het eigenlijk om je dood te schamen... dat er überhaupt een motie van wantrouwen nodig is. Hij heeft het verschil niet gemaakt... En onder zijn leiding is een provincie feitelijk helemaal kapot gegaan. Bijna de hele oppositie steunde die motie van wantrouwen. Ook de regeringspartijen hadden kritiek... maar hen ging het wel te ver om Rutte weg te sturen. Duizenden mensen uit het gebied rond de verwoeste dam in Oekraïne zijn naar andere plekken gebracht. De verwoesting is enorm. In wijken en steden staat het water soms meer dan 5 meter hoog. Mijn collega Christian is daar ook in de buurt. Wij kunnen vooralsnog naar de, ja, wij kunnen alleen natuurlijk naar de Oekraïnse kant eh, om te zien wat daar aan de hand is. Maar er zijn heel veel zorgen om wat er ook vooral aan de Russische zijde gebeurt. Dat is het lager gelegen gebied natuurlijk. En dat is dus waar de meeste mensen gevaar lopen. En Oekraïne die spreekt eh, herhaaldelijk zorgen uit dat uh, Rusland daar niet voor de mensen zorgt. Er zouden nu zo'n 6000 mensen zijn geëvacueerd. Een tv-spotje van een politieke partij is op zich niks bijzonders. Elke dag komen ze wel voorbij tijdens de zendtijd voor politieke partijen. Maar gisteravond was voor de allereerste keer een reclamefilmpje van de SGP te zien. Kijk niet alleen om je heen, maar ook omhoog. Leven uit christelijk geloof geeft houvast en uitzicht. Welke koers kies jij? De streng christelijke partij is altijd terughoudend geweest met op tv komen. In sommige gelovige kringen is tv kijken not done. De laatste tijd verandert de SGP wel een beetje. Ze hebben inmiddels bijvoorbeeld ook social media. En het weer nog. Veel zon vandaag. In het binnenland zijn er vanmiddag wel wat stapelwolken. Daar is ook kans op een onweersbui. Het wordt 20 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 In Tirol in Oostenrijk zijn gisteravond 150 passagiers van een internationale trein richting Amsterdam geëvacueerd. Een bovenleiding viel in een tunnel op de trein, waardoor brand uitbrak. De passagiers zijn in de buurt opgevangen. Australië wil een wet invoeren die het gebruik van nazi-symbolen strafbaar stelt.